Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Amsterdam is dit helemaal zat. Dit jaar zijn er al meer dan 50 van deze ontploffingen geweest... bij horecapanden, huizen en pinautomaten. De politie gaat twee speciale onderzoeksteams op de Amsterdamse explosies zetten. Die gecoördineerd onderzoek gaan doen naar de samenhang tussen de verschillende incidenten... om te achterhalen wie daar verantwoordelijk voor zijn en dit grove geweld te stoppen. En dit woord zal in Den Haag vandaag heel vaak vallen. Stikstof. Stikstof, stikstof, stikstof. Bemiddelaar Johan Remkes zit weer aan tafel om te praten over stikstofplannen. Vandaag schuiven banken en een grote transportorganisatie bij hem aan. Vanavond wordt er in Den Haag ook nog gepraat over stikstof. De top van het kabinet en de coalitiepartijen komen dan in het katshuis samen... om over een paar hoofdpijndossiers te praten. Stikstof dus, maar ook koopkracht en de asielcrisis. En een Britse YouTuber is nogal ver gegaan om zijn AirPods terug te vinden. Hij raakte die dopjes kwijt tijdens een reis, maar kon ze opsporen via de trackerfunctie. Alleen, ze waren in Doha. Dat is dik 6000 kilometer verderop. En dus stapte hij in het vliegtuig om ze terug te halen. Uiteindelijk kwam hij bij een appartement in de stad terecht waar hij werd binnengelaten. Oh! <laughs> we got him back, we got him back, we got him back. So basically, we knocked on loads of doors, went into loads of people's apartments, and uh, we was getting shown around, and we're getting closer and closer. We can see it clicking and clicking. Apple finds my works. oh, <sighs> when I say I'm elated, ecstatic, I cannot believe we got him back. I did not, in a million years, think we would have done it. Ja, nou, heel leuk, maar een nieuw setje kopen was goedkoper geweest. Uiteindelijk gaf hij duizenden euro's uit aan de vliegtickets. Het weer nog veel grijs en in het noorden en westen kan het ook gaan regenen.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 <laughs> Ik kon niet stoppen, we kennen de slags, we kennen van vellen. Ook wij kennen op alles in training, skin, ik maar bij Marbella. Ook ik en een splash van Reno, die regen op mijn ambarella Lucice de shoes, Sharon. Ik en ook Isabella Oh Vella, we kennen van Vella Ik had die regen druk, passeren op mijn ambarella Bella, Bella, op mijn ambarella Ik had die regen druk, passeren op mijn ambarella Op mijn ambarella, ella Op mijn ambarella, ella Op mijn ambarella, ella Op mijn ambarella, ella umbrella, ella. Open umbrella, ella mijn umbrella, hela Same day, same shit, we negeren het weer en gaat door alsof alles oké is Het voelt alsof het op mij is gemend, maar een plaatje van munt wat hij hier in mijn deze Is de love die ze geven gemeend, of als ze mij voor de titan en facelift Die druppels die voelen als bullets op mijn umbrella, als het weer niet mee zit Ik zit me overzeet op weg naar stage met de bus Moet mijn hoofd even relaxen, pak massages voor de rust Ken het leven in favela, al de kaarten zijn geschud als ik nu even geen tijd heb, kom ik later bij je terug. Oh fella, Vella, we kennen van Vella. Ik had die regen druk, passier hier op mijn ambarella. Bella, Bella, op mijn ambarella. Ik had die regen druk, pas hier op mijn ambarella. op mijn ambarella, Ella. Op mijn ambarella, Ella. Op mijn ambarella, Ella. Op mijn ambarella, Ella. Op mijn ambarella, ella. Op mijn ambarella, ella. Hou me niet thuis, weer rood, want ik ren in de veld en mijn ogen zijn moe. Heb je probleem met mij, van Martimo of die steden? Dus ik kom naar je toe. Ik ben echt toe aan die stapels, die fabels, die moet je niet doen als ik kom in je room. Zie me met jara, Niki Jamila, hier in mijn room en ze lijken me Jones. Ik wil niet stoppen, we kennen de slags, we kennen van Villa. Wij kennen bars in training, skin, ik splash in mijn bella. Ook ik en de splash van Reno, die regen op mijn ambarella. Dus is de shoes, Shara, Nicky en ook Isabella. Oh Vella, we kennen van Vella. Ik had die regen druk, pas hier op mijn ambarella. Bella, Bella, op mijn ambarella. Ik had die regen druk, pas hier op mijn ambarella. Op mijn ambarella, Ella. Op mijn ambarella, Ella mijn umbrella, ella.